uur. Renate met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema was overdonderd door de omvang van het racismeprotest in Amsterdam. Dat zei ze gisteravond in het televisieprogramma Op1. Door de drukte op de Dam lukte het de duizenden betogers niet om anderhalve meter afstand te houden. Politie ingrijpen was volgens Halsema geen optie, want dan had er met harde hand opgetreden moeten worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte op de Dam alle perken te buiten ging. Volgens hem zijn de beelden pijnlijk om te zien voor mensen die zich wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer roept mensen die gistermiddag op de Dam waren op om twee weken thuis te blijven. De VVD-politica, die als burgemeester ook voorzitter is van de veiligheidsregio Kennemerland, zegt zich zorgen te maken over het grote aantal mensen dat bij de protestactie was. In Suriname zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Dat heeft president Bouterse bekendgemaakt in een toespraak. Vanaf vandaag geldt tussen 6 uur s avonds en 6 uur s ochtends weer een uitgaansverbod. Ook mogen er niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen... en zijn de binnenlandse vluchten stilgelegd. Er werd al eerder rekening gehouden met een aanscherping van de maatregelen... nadat eerder vanavond vijf nieuwe coronagevallen werden gemeld. In totaal zijn er nu 28 bevestigde besmettingen in Suriname... Het dodental staat nog altijd op één. In New York is vanwege de protesten een avondklok ingesteld. Tussen 11 uur s avonds en 5 uur s morgens mogen inwoners alleen met een gegronde reden naar buiten. In veel andere steden was die avondklok al eerder ingevoerd. De burgemeester van New York en de gouverneur zeggen dat ze geen andere keuze hebben om het geweld te beteugelen. Ook wordt het aantal agenten op straat verdubbeld. afgelopen nacht liepen de protesten in verschillende delen van New York uit de hand. Winkels werden geplunderd en honderden mensen zijn opgepakt. Het weer is helder en het koelt af naar een graad of 12.